Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Servië en Kosovo beschuldigen elkaar van betrokkenheid bij de explosie gisteren in een energiecentrale. Kosovo spreekt van een Servische terroristische aanval. De president van Servië noemt die beschuldiging onzin en kondigt een grondig onderzoek aan. Hij verdenkt juist Kosovo van betrokkenheid. Volgens hem probeert het land vlak voor de verkiezingen Servische partijen buitenspel te zetten door ze van terrorisme te beschuldigen. Door de explosie van gisteren zaten verschillende gemeenten tijdelijk zonder water. Het is ook vandaag onrustig in Georgië. In hoofdstad Tbilisi zijn opnieuw veel demonstranten op de been. De afgelopen dagen werden honderden mensen aangehouden... en belanden tientallen actievoerders in het ziekenhuis. Betogers zijn boos omdat de regering de onderhandelingen over toetreding tot de EU heeft opgeschort. Op verschillende plekken in Noordwest-Syrië wordt zwaar gevochten. Rebellen namen gisteren een groot deel van Aleppo in. En het regeringsleger heeft versterkingen gestuurd om een verdere opmars te voorkomen. Er is veel onduidelijk over de situatie in Syrië. In het land zijn bijna geen journalisten actief. Wel wordt uit verschillende bronnen bevestigd dat er vandaag zware bombardementen worden uitgevoerd. De Syrische luchtmacht krijgt daarbij hulp van bondgenoot Rusland. Max Verstappen is de winnaar van de Grand Prix van Qatar. Het is een negende zege van dit seizoen. Leclerc wordt tweede, Piastri derde. Voor de wereldtitel maakt het weinig verschil meer. Die behaalde Verstappen vorige week al. Zijn vierde inmiddels. Wout Weghorst heeft Ajax met twee doelpunten een 1-2 overwinning bezorgd tegen NEC. Eerder vandaag won PSV met gemak van FC Utrecht. Het werd 5-2 voor de Eindhovenaren. In Enschede kwam FC Twente terug van een 2-0 achterstand tegen Go Ahead Eagles. De Tukkers wonnen uiteindelijk met 3-2. En AZ won door een late goal met moeite van Heracles 1-0. Het weer. Vanuit het westen wordt het steeds meer bewolkt. Steeds bewolkter. Vanavond kan wat regen vallen. Morgen zon, wolken en regelmatig buien.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 Love me, love me, oh. Dit is ZFM. Parisian news, music drifting from the bar Tu cherches quoi On raconterait la mort. Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. La porte est claquée. Jorel est barré.